Meijer met het NOS-journaal. Na jaren van stijging is het woningtekort in Nederland gestabiliseerd. Er zijn nu 396.000 huizen te weinig en zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Het kabinet wil dat er 100.000 woningen per jaar bijkomen... maar vorig jaar werden maar 69.000 woningen opgeleverd. De onderzoekers verwachten dat het woningtekort pas in 2040 is gedaald naar een acceptabel niveau. President Trump wil het Amerikaanse beleid in West-Afrika verschuiven van hulp naar handel. Dat heeft hij gezegd tijdens een bijeenkomst met leiders van vijf West-Afrikaanse landen. Zij merken de gevolgen van het Amerikaanse bezuinigen op ontwikkelingshulp. Voor Liberia betekent, dat, dat meer dat, betekent het dat meer dan 2,5% van het bruto nationaal inkomen wegvalt. Trump roemde de landen om hun grote natuurlijke bronnen zoals olie en mineralen. De Afrikaanse leiders lijken open te staan voor Amerikaanse investeringen. Voor het eerst zijn er mensen opgepakt voor het vervalsen van zorgcertificaten, meldt Nieuwsuur. Met deze EVC-certificaten kunnen mensen met ervaring sneller door een zorgopleiding en dus ook sneller aan de slag. Maar de certificaten zijn ook verkocht aan mensen zonder ervaring. Een onbekend aantal zorgmedewerkers heeft dus mogelijk onvoldoende kennis van zaken. Zeven overvallers uit Os en Lelystad zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot acht jaar. Ze pleegden gewelddadige woningovervallen op bejaarden... en werden ook veroordeeld voor straatroof en oplichting. De bendeleden zijn familie van elkaar. Ze moeten hun slachtoffers ook schadevergoedingen betalen oplopend tot 24.000 euro. Het weer, vannacht opklaringen en het blijft droog. Komende dag een mix van zon en wolken de meeste eh, plaatsen blijft het droog, maar in het noordoosten kan het regenen.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 Kasper